Dielke Deertstra met het NOS-journaal. Tienduizenden Amerikanen hebben in Selma, in Alabama... herdacht dat 50 jaar geleden vrijheidsmarsen bloedig werden neergeslagen. Op 7 maart 1965 was in Selma de eerste van drie marsen. Zo'n 600 zwarte Amerikanen eisten gelijke burgerrechten. Politiemensen en blanke racisten vielen de betogers aan. Tientallen demonstranten raakten gewond. President Obama hield een toespraak bij de herdenking. Boko Haram in Nigeria heeft trouw beloofd aan islamitische staat en IS-leider Baghdadi. Boko Haram strijdt sinds 2009 voor een islamitische staat in Nigeria en de gevechten hebben zich inmiddels verspreid naar buurlanden. IS heeft banden aangeknoopt met militante moslimgroepen in heel Noord-Afrika en het Arabisch Schiereiland. Twee van de drie doden die in een huis in Etteleur zijn gevonden zijn geïdentificeerd. Het gaat om een 41-jarige man en zijn dochter van 9. Buurtbewoners hebben tegen Omroep Brabant gezegd dat er een Turks gezin woont. De ouders zouden van plan zijn te scheiden. De politie heeft de moeder van het dochtertje gesproken. Het is niet bekend waar ze was op het moment van het drama. Voor schaatser Koen Verwij is de WK Allround in Calgary al voorbij. De titelverdediger ging kort na de start op de 500 meter onderuit. Sven Kramer is begonnen met een tiende plaats op deze korte afstand. Bij de vrouwen staat Irene Wust na de eerste dag derde. Ze kon haar achterstand in het klassement na de 500 meter niet helemaal wegwerken op de 3000 meter. In de Eredivisie heeft PSV makkelijk gewonnen van Go Ahead Eagles. Het werd in Deventer 3-0 voor de Eindhovense club. Heerenveen wist met 1-0 te winnen bij ADO Den Haag. En Vitesse leek met 1-0 te gaan winnen van Heracles. Maar in de blessuretijd wist de ploeg uit Almelo toch nog gelijk te maken. Cambuur verloor met 6-1 van Pek Dan nog het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 3.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 My house is blue. My house is jack. My house is groove. My house is black. My house is blue. My house is jack. My house is groove. My house is black. My house is blue. My house is jack. My house is groove. My house is black. My house is blue. My house is jack. My house is groove. My house is black. My house is blue. My house. My house. My house. My house is Aphrodisiac. my baby. The only one that I get deeper with is my babe, Jacking it with my baby. The only one that I get deeper with is my babe, Jacking it with my baby. The only one that I get deeper with is my babe.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 Feel the beat, ya. Feel the vibe, ya. Feel the rhythm dancing inside ya. Yeah. Feel the beat, yeah. Feel the vibe, yeah. Feel the rhythm dancing inside ya. Cheers to selector, the provider. Cheers to the dancer, grinder, winder.